Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft de top van een online oplichtersbende opgepakt. Ze troggelden online mensen geld af. Dan wordt ook wel de F-game genoemd, de fraudegame. Verslaggever Remco Andringa weet meer over de negen verdachten. De verdachten zijn bijna allemaal twintigers... Eh, die vooral actief waren in Nederland, België en Duitsland. Eh, ze zouden tonnen en zelfs mogelijk miljoenen hebben buitgemaakt. Ehm, ja, echt veel. De politie zegt dat er mensen bij zitten met eh, technische kennis... die speciale software programmeerden om mensen mee op te lichten eh, ehm, denk eh, nou ja, bijvoorbeeld de valse inlogsite eh, van een bank. Ja, en ook mensen die een soort callcenters in luxe appartementen hadden opgezet. De verdachten pronkten flink met hun buit. Op social media plaatsen ze foto's met beroemde voetballers en rappers. En ook van dure feestjes in exclusieve clubs. Nou, daar is de politie boos over, omdat ze zo jongeren over proberen te halen... om ook mensen op te gaan lichten. Heftig nieuw eh, bewijs in de zaak rond de dood van de 18-jarige Rian uit Jouren in Friesland. Haar lichaam werd in mei vastgebonden gevonden in het water. Een paar dagen later werden haar broers opgepakt. Hun vader heeft de moord bekend in een mail aan de Telegraaf. Maar tijdens de eerste dag van de rechtszaak was vandaag een opname van een gesprek tussen een van de broers en oom te horen. Daarin zegt de broer, als we weten waar dat meisje is, is dat meisje klaar. De rechter vindt dat de opname het bewijs tegen tegen de broers versterkt. En niet alleen hier op de radio, maar ook eh, bij Jeroen uit Emmen is het volle bak kerstsfeer. Letterlijk, want hij rijdt sinds deze week rond met een auto volgekleurde kerstlampjes. Dat zag je op Insta voorbij komen, dat wilde hij ook. Heel simpel, gewoon met plakband eh, alles erop geplakt. Hoe lang ben jij hiermee bezig geweest? Ja, vijf uur wel. Dat vind ik nog weinig eigenlijk. Weinig? Ja. Ook rond lang zat het trekt een hoop bekijks. Nou, iedereen maakt eh, filmpjes, eh, mensen toeteren, doen grote lichten. Nou, mensen vragen als ze hier zo staan of ze even een foto kunnen maken en zo. En iedereen vindt het eigenlijk eh, mooi om te zien. Ja, en als de kerst voorbij is, dan peutert hij de boel er lampje voor lampje weer vanaf. Het weer dan. De meeste buien trekken weg en vanavond is het zo goed als droog. De wind wordt ook minder. Vannacht wel weer regen. Morgen wolken, regen en wind en dan zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Dat doen ze vanwege de dreigende opmars van Syrische rebellen... die nu al voor de poorten van Homs staan. De verkiezing voor het woord van het jaar van Van Dalen is afgelast. Op sommige woorden werd zo heftig gereageerd... dat het een zeer onprettige maatschappelijke discussie werd. Daarom kiest Van Dalen het woord van het jaar dit jaar zelf. En dat woord is polarisatie. Het schip dat vanmorgen op de Noordzee op drift raakte is gered. Na enkele reddingspogingen kon de sleepboot het schip weer vlot trekken. Daarbij raakte wel één bemanningslid gewond. Het weer, vannacht meer regen, morgen ook weer veel wind bij zo'n 9 graden. Gotta have you working overtime. Doesn't matter if I cross the line. I'm addicted, It keeps me up all night.